Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In de Duitse stad Ansbach in de deelstaat Beieren is een zelfmoordaanslag gepleegd. Twaalf mensen raakten gewond, alleen de dader kwam om het leven. Drie gewonden zijn er slecht aan toe. De dader probeerde een festivalterrein op te komen, maar werd tegengehouden omdat hij geen kaartje had. Vervolgens blies hij zichzelf op. De dader was een 27-jarige vluchteling uit Syrië. Hij vroeg twee jaar geleden asiel aan in Duitsland. Die aanvraag werd afgewezen, maar hij is niet uitgezet, vermoedelijk vanwege de oorlog in Syrië. De man was suïcidaal en had twee keer eerder geprobeerd zelfmoord te plegen. Hij is daarom opgenomen geweest in een psychiatrische inrichting. In de Verenigde Staten heeft de voorzitter van de Democratische Partij haar vertrek aangekondigd. Het besluit volgt na ophef over gelekte e-mails van de partijtop. Uit die berichten blijkt dat de leiding van de Democratische Partij de campagne van Bernie Sanders wilde dwarsbomen. Vandaag begint de Democratische Partijconventie. De kosten die werkgevers moeten betalen voor salarissen en premies zijn vorig jaar licht gestegen, meldt het CBS. Het is de kleinste stijging sinds 1996. De kosten stegen zo weinig doordat werkgevers minder hoefden bij te dragen aan pensioenpremies. De kostenstijging was het grootst in de informatie- en communicatiesector. Bij financiële instellingen daalden de loonkosten juist. De Amerikaanse staat Californië kampt met bosbranden. De autoriteiten hebben 2500 huizen ontruimd omdat ze worden bedreigd door het vuur. Tot nu toe zijn 18 woningen in vlammen opgegaan. Ook is er een dode gevonden in een uitgebrande auto. Het vuur is lastig te bestrijden vanwege de harde wind en droogte. Vandaag is de laatste dag dat 100 gulden biljetten met de afbeelding van Michiel de Ruiter kunnen worden ingeleverd bij de Nederlandse Bank. Er zijn naar schatting nog zo'n 3 miljoen van dergelijke biljetten in Nederland. Een 100 gulden biljet met Michiel de Ruiter levert 45 euro en 38 cent op. Andere gulden biljetten kunnen tot uiterlijk 2032 worden ingeleverd. Het weer, veel wolkenvelden en een enkele bui, maar er zijn ook perioden met zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen is bij de Wijkertunnel afgesloten. Er staat een te hoge vrachtwagen. Er staat nu 6 kilometer file achter met een vertraging van zo'n 5 minuten. Op de A15 Rotterdam richting Europort bij de Botlektunnel 5 kilometer file met een kwartier vertraging...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 darkest hour. That's when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 sure. I try to concentrate, my mind wants to explore. hoofdletter Z cause us invincible. Sonic. invitation tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Je smeert je in, je lichaam glinstert in de zon. Ik was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 yourself get out of control. Baby,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 me voy, si me